Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Minister van Binnenlandse Zaken en het hoofd van de politie ontslagen. Aanleiding zijn de hevige rellen van gisteren in de hoofdstad Asunción, waarbij ook brand werd gesticht in het parlement. De ongeregeldheden waren ontstaan nadat de Senaat een omstreden wijziging van de grondwet had goedgekeurd, waarmee Cartes opnieuw president kan worden. In de voormalige dictatuur Paraguay mag een president maar één termijn van vijf jaar zitten. In de nasleep van de rellen in Asunción is in het hoofdkwartier van de oppositie een jonge politicus doodgeschoten. In het zuiden van Colombia zijn door overstromingen en aardverschuivingen meer dan 160 mensen omgekomen. Er zijn 400 gewonden, zegt het Rode Kruis. Maar Ook worden nog veel mensen vermist. De natuurramp deed zich voor na langdurige regenval. Inwoners van de stad Mocoa werden in hun slaap overvallen door een stroom van water en modder. In de stad is de schade enorm. Bruggen zijn ingestort en huizen zijn weggevaagd. Reddingswerkers zoeken dag en nacht naar overlevenden. In Japan is de oprichter van de synthesizer-fabrikant Roland overleden. Ikutaro Kakehashi richtte in het bedrijf in 1972 op. bedrijf dat synthesizers en drumcomputers maakt. In de jaren 80 was hij de initiatiefnemer van MIDI. De standaard waarmee elektronische muziekinstrumenten worden aangestuurd. En in 2013 kreeg hij daarvoor een Grammy Award. Het werk van Kakehashi is van grote invloed op de hedendaagse populaire muziek. Zo zijn TR-808 drummachine nog steeds te horen in de dance en hip-hop. Ikutaro Kakehashi is 87 jaar geworden. En in de Eredivisie zijn de afgelopen avond vijf wedstrijden gespeeld. De uitslagen AZ Groningen 0-0, Pexvolle Excelsior 1-1, Sparta PSV 0-2, FC Utrecht Willem 2 2-0 en Heracles Heerenveen 4-1. Het weer, vannacht droog met plaatselijk wat nevel of mist en minima rond 5 graden. Overdag ook grotendeels droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt 14 tot 17 graden. Vanaf de avond kan er wat motregen vallen. Maandag begint grijs, maar later is er ook weer wat zon.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 de ramen, koude muren, koude muren, lege flessen, lege flessen op de gang wat vuren. Weinig zon, weinig zon en veel behang. doesn't matter where we all go. It doesn't matter if the same road. It's naturally. for you. It's alright, but don't you see?